Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Noodopvangplekken voor asielzoekers moeten langer open blijven, zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij ziet dat de boel in de knel komt. De komende maanden blijven er veel asielzoekers naar ons land komen... en er is al een groot tekort aan opvanglocaties. Daarom vraagt hij aan de burgemeesters om de boel nog even open te houden. De voorzitter van de veiligheidsregio's snapt het wel. Dus als dat een paar duizend plaatsen langer dan 1 april oplevert... zou dat in ieder geval al eh, wat helpen om eh, de enorme aantallen eh, plaatsen die nodig zijn wat te dempen. De staatssecretaris zei eerder al dat alle mogelijkheden gebruikt moeten worden. Er kan dus ook worden gedacht aan opvangplekken als kerken of cruiseschepen. Net over de grens in Duitsland zijn twee kinderen aangereden door een trein. Een van hen overleefde het niet, de ander raakte zwaar gewond. Het gebeurde vlakbij een station. De kinderen zouden samen met een groep op of langs het spoor hebben gelopen. Er zijn mogelijk nog meer slachtoffers. En geen rustig nachtje voor bewoners van een woonwijk in Rotterdam. Er was een explosie bij een huis. Door de klap raakte een deel van de gevel beschadigd... en de straat ligt vol met glas en brokstukken. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. En door TikTok heen scrollen en even je vrienden appen in de pauze. Dat kan niet meer op een middelbare school in Vlissingen. De school heeft internet eruit gegooid, want leerlingen werden te veel in de les afgeleid. Deze jongeren balen als een stekker. Dat is eh, erg vervelend. Ik vind het wel jammer, maar ik snap het wel. Ja, niet heel leuk, maar ik snap het ook wel een beetje. Omdat de school natuurlijk wel wil dat we gewoon eh, geconcentreerd met ons werk bezig zijn en zo. En dat gaat misschien niet als je andere dingen op je iPad of telefoon kan doen. Wat doe je nu in je tijd? Eh, ja, er staat nu een spelletjeskast. Of gewoon praten met z'n allen. Leerkrachten op de school zijn er blij mee. Zij hopen dat de leerlingen voortaan iets beter bij de les blijven. En het weer nog. Het wordt een grijze dag met af en toe wat regen of motregen. Alleen in het noorden kan de zon vanmiddag nog even doorbreken. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bijna alle dagelijkse files zijn opgelost in Noord-Holland. Nog een paar plekken vertraging, zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid.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 onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum. De Nederlandse onderzoekers spreken van een doorbraak. Het aantal gevallen van fraude met betaalverzoeken via Marktplaats is sterk afgenomen. Het daalde de afgelopen twee jaar met 77 procent, blijkt uit cijfers van de politie. En de crisisnoodopvang in gemeenten voor asielzoekers moet langer open blijven dan tot 1 april. Dat heeft staatssecretaris Van de Burg gevraagd aan de burgemeesters. Die zijn eh, positief. Het weer, veel bewolking, af en toe regen. Het wordt ongeveer 11 graden.